Kasper Meijer met het NOS-journaal. Na opnieuw een dag onderhandelen zijn de coalitiepartijen en het kabinet het nog niet eens geworden over de voorjaarsnota. NSC-Kamerlid van Vroonhoven zei na afloop dat PVV, VVD, NSC en BBB niet veel verder zijn gekomen. De partijen zijn het onder meer oneens over de vraag hoe er geld moet worden vrijgemaakt, hoeveel het moet zijn en waaraan het moet worden besteed. Morgen vroeg gaan de gesprekken weer verder. Aan het eind van de dag moet er dan een akkoord liggen, zegt Van Vroonhoven. In de Oekraïnse stad Sumy was gisteren een militaire bijeenkomst... toen de stad werd getroffen door twee Russische raketten. Dat bevestigt de gouverneur van de regio. De burgemeester van de stad uitte gisteren felle kritiek op de gouverneur... omdat zo'n bijeenkomst wordt gezien als een potentieel doelwit voor Russische aanvallen. Hij eiste dat de gouverneur aftrad omdat hij hierdoor burgers in gevaar heeft gebracht. Bij de aanval in Sumi werden zeker 35 mensen gedood en raakten meer dan 100 mensen gewond. Het bedrijf achter Instagram en Facebook gaat met data van gebruikers kunstmatige intelligentie trainen. Het gaat om openbare data als online berichten en geplaatste reacties. Gebruikers krijgen de optie om hiertegen te protesteren, laat Meta weten. Ze krijgen deze week een melding met een formulier om bezwaar te maken. FC Volendam keert na een jaar terug in de eredivisie. De koploper in de eerste divisie won vanavond met 1-0 bij Jong AZ... en is daardoor zeker van een plaats in de top 2. Zondag kan het kampioenschap worden veiliggesteld. Het is al de elfde promotie voor FC Volendam. Geen andere Nederlandse club ging zo vaak van de eerste naar de eredivisie.